uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal bedrijven in Nederland is afgelopen jaar gegroeid met 68.000. Dat is een stijging van 3,7 procent, meldt het CBS. Dat het cijfer ondanks corona bleef stijgen... komt doordat relatief weinig bedrijven ermee zijn gestopt. Daarbij spelen de steunmaatregelen van de overheid waarschijnlijk een rol, zegt het CBS. Het aantal ondernemingen is het afgelopen decennium ieder jaar gestegen. Afgelopen jaar was die stijging wel aanzienlijk lager dan in de drie voorgaande jaren. Oplichters met de naam Team Thuiszorg bieden valse coronavaccinaties aan, waarschuwen de GGD's. Ze bellen mensen en geven hun een datum waarop ze een prik kunnen halen. Vervolgens krijgen ze een betaalverzoek van 72 euro. De GGD's zeggen dat ze nooit geld vragen voor vaccinaties. De avondklok, waarover het kabinet later vanochtend een knoop doorhakt... gaat mogelijk gelden tussen half negen s'avonds en half vijf s ochtends. Deze tijden liggen op tafel, maar kunnen nog verschuiven. Zo melden Haagse bronnen. De eerste toeslagenouders krijgen volgende week de beloofde 30.000 euro schadevergoeding overgemaakt. Het kabinet is voorzichtig met het overmaken omdat het niet wil dat het geld onmiddellijk terechtkomt bij schuldeisers. Voor 1 mei zullen alle gedupeerde ouders het geld op hun rekening hebben staan. De leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell... heeft voor het eerst president Trump openlijk verantwoordelijk gesteld... voor de bestorming van het Capitool. De meute was gevoed door leugens, zei hij over Trump-aanhangers... die op 6 januari het Capitool binnendrongen. Volgens McConnell waren ze opgehitst door de president en andere machtige mensen. De Senaat moet zich nog uitspreken over afzetting van Trump. McConnell zei al eerder dat hij serieus zou luisteren naar de argumenten voor afzetting.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 Ah, you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica Si, Oye mami, estoy buscando una chica. quiero otra, si eso es. Cubanas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas. And they want a piece of the big manzana.